7 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij een aanval op een politiekazerne in Pakistan zijn ongeveer 50 doden en 100 gewonden gevallen. Zo'n vijf terroristen kwamen schietend het gebouw in de stad Quetta binnen. Daar werden ook agenten in opleiding gegijzeld, maar hoeveel is niet bekend. Speciale eenheden van het Pakistanse leger omsingelden het gebouw en wisten een eind te maken aan de aanval. Of alle terroristen zijn gedood is onduidelijk. Wie achter de aanval zit is ook nog niet bekend. Quetta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. PvdA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen in één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar hij voelt niets voor een gezamenlijke Kamerfractie. Er is onrust onder personeel van modeketen CNA. Volgens vakbond FNV hebben veel medewerkers sinds 2008 geen salarisverhoging meer gehad. Ze hebben vorige maand een petitie gevraagd om een betere CAO, maar de directie doet volgens de vakbond niets met die oproep. De FNV houdt vanavond een bijeenkomst voor medewerkers van CNA. Syrische vluchtelingenkinderen worden ingezet in kledingfabrieken in Turkije. Dat meldt de BBC, die onderzoek heeft gedaan. Verslaggevers zagen tijdens een undercoveractie dat tieners kleding maakten voor Marks Spencer en de online winkel Aces. De jongste werker was 15. Hij moest 12 uur per dag strijken. In de fabriek werken ook volwassen vluchtelingen. Ze verdienen ongeveer een euro per uur. Volgens de BBC zijn er ook misstanden in een fabriek in Turkije die broeken maakt voor Mango en Zara. Het weer eerst nog lokaal wat mist. In de loop van de dag breekt in de noordelijke helft van het land steeds vaker de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden. De rest van de week weinig verandering. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. En verderop 4 kilometer bij de afrit Bunschoten met een kwartier vertraging. Op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht staat er een ongeluk tussen Afrit Everdingen en Knoop het Oude Rijn 7 kilometer. Vertraging is ruim anderhalf uur, want er zijn drie rijstroken dicht. En ook op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Dorp. Er staat inmiddels 5 kilometer file vanaf Knoop het Ipenburg. Op de A6 Lelystad richting Buiten 5 kilometer tussen Almere Stad en Almere Poort met zo'n 20 minuten vertraging.